Renske van der Zallen met het NOS Journaal. In Canada heeft een man meerdere mensen neergestoken. Hierbij is zeker één dode gevallen, zes mensen raakten gewond. Het incident was in de buurt van een bibliotheek in een voorstad van Vancouver. De dader is door agenten overmeesterd en gearresteerd. De politie zegt dat de man waarschijnlijk alleen handelde. Zijn motief is onbekend. In een woonzorgcentrum in Amersfoort is vannacht brand uitgebroken. Alle 25 aanwezigen zijn geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Vocht de brandweer kon de brand vrij snel worden geblust. Naar verwachting kunnen de meeste bewoners snel weer terug naar hun kamer. Dat geldt niet voor degene die verbleef op de plaats waar de brand uitbrak. Voor die persoon wordt een alternatief gezocht. Bij protesten tegen president Lukashenko in Wit-Rusland... zijn volgens mensenrechtenorganisaties zeker 245 betogers opgepakt. Op beelden is te zien dat agenten hardhandig optreden tegen demonstranten. De oppositie wil een nieuwe protestgolf aanwakkeren... vergelijkbaar met de acties van afgelopen zomer... Toen gingen honderdduizenden mensen na de verkiezingen de straat op... om het vertrek van Lukashenko te eisen. Het is onduidelijk hoe groot de opkomst vandaag was. En de Amerikaanse wielerploeg Trek Segafredo zal vandaag niet aan de start verschijnen van Gent-Wevelgem. De ploegleiding heeft besloten af te zien van deelname na twee positieve coronatests binnen het team. Bij Trek Segafredo, met Steven de Jong als ploegleider... staan de Nederlanders Bouke Mollema en Koen de Kort onder contract. De Kort zou in Gent-Wevelgem van start gaan, Mollema niet. Kanshebbers Mats Pedersen en Jasper Stuiven moeten de wedstrijd nu ook overslaan.